Journalisten, maar ook mensenrechtenactivisten en ook hulpverleners kunnen terug als ze gevaar lopen. Wij denken dan ook als kabinet aan schrijnende en acute gevallen van Afghanen van wie is vastgesteld dat zij medewerkers zijn van door Nederland gefinancierde ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Vaak moet je natuurlijk denken aan projecten voor vrouwen, eh, meisjes, meisjes die naar school kunnen. Er is een paar uur geleden uit Kabul een transportvliegtuig vertrokken met 35 Nederlanders aan boord. Drie mannen die verdacht worden van een overval op influencer Nicky de Jager en René van der Gijp blijven voorlopig niet vastzitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verder gaat. Het Openbaar Ministerie denkt dat de mannen samen een criminele organisatie vormen. Vorig jaar zouden ze meerdere diefstallen en woningovervallen hebben gepleegd. Je moet ook bij elk willekeurig tankstation kunnen stekkeren met je elektrische auto. Nu hebben twee bedrijven het alleen recht op laadpalen langs de weg. Maar BP en Shell willen naast benzine- en dieselpompen ook stekkers plaatsen. De Raad van State heeft nu bepaald dat dat mag... mits benzine- en gasverkopen het belangrijkste blijft van wat deze tankstations doen. Kijk uit met Binance. Daar waarschuwt de Nederlandse bank voor. Bank voor, dat is een platform waar je cryptomunten kan kopen. En volgens de bank zouden ze mogelijke rol spelen bij financiering van terrorisme en witwassen, legt collega Lisa Schallenberg uit. En Binance heeft geen registratie, eh, dus zegt de Nederlandse bank, wij kunnen niet uitsluiten dat ze zich met dat soort praktijken bezighouden. En dat klanten dus ook ongewild mogelijk betrokken zijn. Ehm, of er aanwijzingen zijn dat er ook echt eh, dingen mis zijn, dat kunnen ze dus niet zeggen. En ook eh, hebben we gevraagd, wat gaan jullie doen tegen Binance? Komen er concrete stappen? Daar konden ze ook nog niks over zeggen. De Britse en Italiaanse nationale banken gaven eerder ook al een waarschuwing. Het weer trekken buien over het land, maar de zon kan er soms ook doorkomen. Ook morgen is het wisselvallig en aan de temperatuur verandert weinig.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 en medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten. De Afghaanse president Ghani en zijn familie zijn in de Verenigde Arabische Emiraten. Ghani was zondag uit Afghanistan vertrokken toen de Taliban de hoofdstad Kabul naderde. En tankstations mogen nu ook laadpalen voor elektrische auto's plaatsen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Twee aanbieders stapten naar de rechter omdat ze het niet eerlijk vonden dat ze met tankstations moesten concurreren. Het weer, het is bewolkt, er kan een bui vallen, maar op steeds meer plaatsen wordt het droog.